Met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 700 mariniers naar Los Angeles gestuurd... vanwege de protesten daar tegen de arrestatie en deportatie van migranten. Later komen er 2000 medewerkers van de Nationale Garde bij om de orde te herstellen. Afgelopen avond werd bekend dat Californië Trump aanklaagt voor de inzet van de gardisten. Volgens de staat wil Trump daarmee een crisis veroorzaken. De politie van Los Angeles zegt dat het geweld door betogers uit de hand loopt. Afgelopen avond werden onder meer auto's in brand gestoken en agenten bekogeld. De activisten die met het schip de Medline zijn aangekomen in de haven van Ashdod in Israël... worden waarschijnlijk naar een detentiecentrum gebracht, zeggen Israëlische functionarissen. Vermoedelijk worden ze daar ondervraagd voordat ze worden gedeporteerd. De Israëlische minister van Defensie wil ook dat ze beelden bekijken van de aanval van Hamas in oktober 2023. De pro-Palestijnse activisten wilden met hulpgoederen naar Gaza varen... maar het Israëlische leger hield hen afgelopen nacht tegen op volle zee. Mensenrechtenorganisaties spreken van een schending van het zeerecht. De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Kennedy vervangt de leden van een wetenschappelijke commissie... die adviseert over vaccins door eigen kandidaten... en wil een schone lei om het publieke vertrouwen in de vaccinwetenschap te herstellen. Voor zijn ministerschap was Kennedy een bekend anti-vaccinatieactivist in de VS. Vrijwel in het hele land rijden vandaag geen treinen van NS. Het personeel staakt vanwege vastgelopen CRO-gesprekken. De vakbonden zijn ontevreden over de geboden loonsverhoging. Ook willen ze betere werkomstandigheden. Er rijden nog wel sprinters van NS tussen Amsterdam en Schiphol... evenals regionale treinen van andere vervoerders. Dan het weer in het noorden bewolking en regen bij 12 tot 14 graden.